met het NOS-journaal. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn twee zware aanvallen Onze Libanese tv-station zijn er 30 doden en 55 gewonden. Syrische autoriteiten zeggen dat strijders van Al-Qaeda voor de aanslag verantwoordelijk zijn. In Syrië is al negen maanden een opstand aan de gang tegen president Assad. De gevechten hebben aan vele duizenden mensen het leven gekost. In Tsjechië wordt rond deze tijd een minuut stilte in acht genomen voor Václav Havel. In de Tsjechische hoofdstad Praag begint daarna zijn uitvaart. Tientallen regeringsleiders en staatslieden uit de hele wereld zijn daarbij aanwezig. Namens Nederland wordt de plechtigheid bijgewoond door prins Willem-Alexander en minister Rosendaal. De schrijver en dissident Václav Havel leidde in 1989 de fluwele revolutie in Tsjechoslowakije en werd na de val van het communisme president. Hij overleed zondag, hij was 75 jaar. Een hoge militair is veroordeeld voor mishandeling van de ex-man van zijn vriendin. Hij gooide een baksteen tegen het been van de man en kreeg daarvoor een boete van 500 euro. De militair, een 48-jarige kolonel, was in 2008 een half jaar lang bevelhebber van de Nederlandse troepen in Oeruzgan. Het is al de tweede keer dat hij voor agressief gedrag wordt veroordeeld. Een jaar geleden kreeg de kolonel een werkstraf omdat hij zijn vriendin een aantal keren had mishandeld. Een therapeut uit het Gelderse dorp De Steeg is veroordeeld tot een half jaar voorwaardelijke celstraf voor de dood van een baby. De man van 64 deed aan craniosacraaltherapie, waarbij kinderen soms heel diep worden gebogen of zelfs worden dubbelgevouwen. In oktober 2007 overleed een meisje van drie maanden na een behandeling. Tijdens de behandeling zag de therapeut haar ademnood ten onrechte aan voor ontspanning, zegt de rechtbank.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 fijne dagen en...